9 uur. Door negens met het NOS-journaal. KLM verwacht in april en mei 90% van de geplande vluchten niet te kunnen uitvoeren. Door het coronavirus wordt een groot deel van de vloot van KLM aan de grond gehouden... en er zijn veel reisrestricties. In maart zag KLM een groot deel van de passagiersstroom al opdrogen door de coronacrisis. Toen waren er 54% minder passagiers dan in dezelfde maand vorig jaar. Maaltijdbezorger TKW.com, het bedrijf achter thuisbezorgd had in maart een dip in het aantal bestellingen. Veel restaurants sloten de deuren in verband met het coronavirus. En ook kantoren bestelden minder. Verder werd het bedrijf getroffen door DDoS-aanvallen... waardoor technische problemen ontstonden bij honderdduizenden bestellingen. Eind maart steeg het aantal orders weer... ook omdat meer restaurants zijn gaan bezorgen. In het hele eerste kwartaal werden 10 miljoen maaltijden besteld in Nederland... alsnog 11 meer dan een jaar geleden. In Duitsland zijn nog eens 246 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het totaal aantal doden staat daarmee op ruim 2100. Het is de derde dag op rij dat het aantal nieuwe besmettingen in Duitsland toeneemt. In de Verenigde Staten is Linda Tripp overleden. Ze speelde een belangrijke rol in het schandaal rond Monica Lewinsky... en de daaropvolgende afzettingsprocedure tegen president Clinton in 1999. Tripp was een voormalig medewerker van het Pentagon... Smaakte opnames van telefoongesprekken met Lewinsky... en daarin sprak de stagiaire over haar relatie met Clinton. Die opnames en een onderzoek door speciaal aanklager Kenneth Starr... leidden tot de afzettingsprocedure. Die werd uiteindelijk door de Senaat verworpen... waardoor Clinton kon aanblijven. Linda Tripp was 70 jaar. Het weer, zonnig en droog. In het noorden 15 graden, in het zuiden kan het 23 graden worden... Ook morgen zon, vooral in het noorden ook wat hoge wolkenvelden. De maxima liggen dan tussen de 15 en 21 graden.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 Love is all you need. Love is all you need. Everybody's watching you. and move Everybody get down with me. Grip my hips and movement. Everybody get down with me. Grip my hips and movement. Grip my hips and move Everybody get down with me.